van 10 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Egyptische president Sisi heeft de noodtoestand uitgeroepen... vanwege de aanslagen vandaag op koptische kerken. De noodtoestand zal zeker drie maanden van kracht blijven. Eerder vandaag kondigde Sisi al aan dat het leger zal helpen... om belangrijke gebouwen in Egypte extra te beschermen. Bij de aanslagen op koptische kerken in de steden Tanta en Alexandrië... vielen zeker 43 doden. De verantwoordelijkheid is opgeëist door Islamitische Staat. De terreurgroep kondigt meer aanvallen op koptische doelen aan. Eind deze maand gaat paus Franciscus naar Egypte... om de christelijke minderheid een hart onder de riem te steken. Dat bezoek was al gepland. Het Spoorwegmuseum in Utrecht heeft zijn directeur geschorst. Het gaat om een vertrouwensbreuk, zegt de Raad van Toezicht...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 Foppen werkt sinds 2015 bij het Spoorwegmuseum. Daarvoor was hij directeur van het Dolfinarium in Harderwijk. Verkiezingen in de Indiase deelstaat Kashmir zijn uitgelopen op rellen. Er zijn zeker zes doden en meer dan 100 gewonden gevallen. De Indiase politie opende het vuur op activisten die probeerden de stemlokalen te bestormen. Het gaat om separatisten die willen dat Kashmir zich losmaakt van India. In Budapest hebben studenten en hoogleraren opnieuw gedemonstreerd voor het behoud van hun universiteit. Er waren tienduizenden mensen op de been. De regering van premier Orbán wil de gerenommeerde universiteit sluiten... omdat die wordt gefinancierd door de Hongaars-Amerikaanse zakenman George Soros... een criticus van het Hongaarse mensenrechten- en vluchtelingenbeleid. Het weer, het blijft vannacht droog, minima rond 7 graden. Morgen is er meer bewolking en meer wind dan vandaag, maar het blijft overwegend droog...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 Ja, Carl Borden met zijn uh, nieuwe album Breath van het label Real Music. Thank you very much for sending. En ehm, ja, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig naar eh, Carl. Ik heb nog geen gelegenheid eh, gehad om zijn muziek eh, te luisteren. Dat is altijd wel spannend. Ik houd het voor mezelf ook altijd een beetje spannend. kan mij het schelen. Ehm, wat gaan we doen? Eh, nou, daarna nog uh, 14 andere werkjes. Met heel veel, ehm, nou heel veel, maar in ieder geval bij de nodige artiesten de station ID's, zo noemen ze dat in radiotermen. Dan spreekt een artiest een stukje tekst in voorafgaand aan zijn muziekwerkje. Dat is altijd wel leuk. En ehm, ja, daar ben ik altijd wel trots op dat al die artiesten dat eh, voor mij, voor Peaceful Radio, gedaan hebben. Peacefulradio.info, daar kan je het allemaal vinden. De playlist. En dan weet je het ook over welke artiesten ik het allemaal heb gehad. Ik eh, wens je heel veel luisterplezier. Star Parodi, one of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website, starparodi.com.